Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Oekraïnse stad Mariupol zijn vandaag meerdere bombardementen geweest. Op videobeelden is te zien dat de universiteit en een overheidsgebouw in puin liggen. Ook zijn huizen, appartementencomplexen en winkels grotendeels verwoest door de bombardementen. Eerder werd al bekend dat een kinderziekenhuis in de Oekraïnse stad zwaar beschadigd is geraakt. Daarbij zijn zeker 17 mensen gewond geraakt. Eigenlijk zou er vandaag een gevechtspauze zijn in de vijf grote steden om mensen de kans te geven om veilig weg te komen. Kamerlid Gundogan wil weer terug in de Volt-fractie. Dat zei ze nadat de rechter had besloten dat ze onterecht uit de fractie was gezet. Ik hoop dat mijn partij ondanks deze dwaling hier lering uit kan trekken. Ook ik zal lering trekken. Daar zal tijd en heling voor nodig zijn. Ik hoop dat die ons gegund wordt, zodat mijn partij en ik hier sterker uit kunnen komen. Het Openbaar Ministerie gaat Quincy Promes vervolgen voor poging tot moord. De voetballer zou twee jaar geleden zijn neef hebben neergestoken. In telefoongesprekken met familie heeft hij bekend dat hij de dader is. Hij wist niet dat de politie meeluisterde. En de makers van FIFA kunnen opgelucht ademhalen. Volgens de hoogste rechter had de kansspelautoriteit de gamemakers geen boete mogen geven. Het ging allemaal om lootboxes, een soort virtuele schatkistjes, vertelt mijn collega. En daar zitten kaartjes in van eh, voetballers. En met die voetballers kun je een team samenstellen en zo tegen anderen spelen. En het ding is, die packs kun je kopen met echt geld of met muntjes die je in het spel hebt verdiend. Eh, alleen je weet niet wie er in die pack zit, dus welke speler je eruit krijgt. Nou, de kansspelautoriteit vindt dat eh, gokken, vindt dat je daar een vergunning voor nodig voor hebt. En de rechtbank eh, stelde de kansspelautoriteit in het gelijk in 2020. Maar de Raad van State trekt dit dus nu in. De lootboxes zijn slechts een onderdeel van het voetbalspel en daar is geen vergunning voor nodig. Het weer nog een heldere avond. Het koelt vannacht af tot het vriespunt. Morgen lijkt best wel op vandaag, alleen wordt het warmer met 14 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen knooppunt Zaandam en afrit Hoorn is de vertraging bijna 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 And I wonder too if Charles Manson would have been a little less high strung a leader had he learned to play his guitar better and scored a record deal on CBS that moved his band of idiots from Topanga Canyon to Laurel Canyon and nestled in with Crosby, Stills, Nash, and Young, would all of that helter skelter madness and chaos, have been necessary. If Hemingway's father had not committed suicide, would Ernest have been so trigger happy for all that bullfighting and bloodletting bullshit, finally splattering his own brains upon his last page? Or if George W. Bush had been born in New Hampshire and only vacationed in Texas, would he have still been such a corporate, cocksucking cowboy? I wonder too if Pussy Riot had been an all male band called the Cock and Balls Riot Brigade. Would Putin have felt so threatened or maybe secretly aroused? If Kurt Cobain had actually found Nirvana in his own self love and not self destruction in Courtney Love, then maybe, just maybe, he would still be alive and Coldplay would have never happened at all. I wonder too if Christopher Columbus had actually been a decent explorer, would America have ended up in India and would Disney World have been created at all? as something to overcome, but something that still undermines us all. I wonder too if Bill Clinton had only admitted to inhaling an infidelity, then maybe, just maybe, he would have brought a bit of honesty and dignity back into American politics and not tried so hard to hawk Hillary, then maybe America would have had a fighting chance against its new fascist facelift. I scratch myself in wonder and amazement at the passive lives that we all live and all the bullshit that we allow to overcome us all. I wonder a lot about what the future will be like for my children. But lastly, I wonder why. Why is it so difficult for someone to replace the toilet paper roll when the last piece of tissue is torn cardboard roll. I say flush it all. Goedenavond. Deze avond in de krochten komt onze gast straight from Harlem. Maar zijn roots liggen in New York, USA. Toch is hij al jaren een bekend gezicht in de binnenstad van Haarlem. En zijn naam is Joshua Baumgarten. Dichter, schrijver, entrepreneur, winkelier, muzikant van de Rational Library, organisator en ook cultureel aanjager in het Haarlemse. Kortom, we gaan eh, vanavond een interessante culturele reis maken met onze gast Joshua, waarbij we op zoek gaan naar zijn jeugd, zijn eerste kennismaking met muziek, zijn activiteiten in Nederland en met name in zijn hometown, tegenwoordig Haarlem. Wij zijn de Krochten en heten onze gast Joshua van harte welkom. Josja, wil je er hier al iets aan toevoegen? Eh, ja, ik woon in Harlem, maar ik exist in Harlem Town. <laughs> Oké. ja, en dat is ook de combinatie New York, Harlem. Ja, het was één keer heel lang geleden heb ik eh, de eerste keer het Harlem Town gedicht geschreven. En uh, dan pak ik Harlem, maar dan had ik um, de gedachte over, eh, I believe it's Thornton Wilder, schrijver. En hij had a, play, I believe it's a play called Our Town. En dan ik heb het kind of ingekort, you know, Harlem Town, My Town, Our Town, you know. So, yeah. Nou, zoals eh, de luisteraars kunnen horen, uh, je komt niet uit Nederland. Nee. Je hebt een, een, een licht Engels-Amerikaanse tongval. Zeker. Dus waar ben je geboren? Ik ben geboren in Queens, New York, in Clearview. En dat is een klein stuk eh, Queens, uh, vlakbij de Whitestone Bridge, Brug. En daar eh, ben, ik, geboren, mijn zus geboren. Mijn ouders komen, mijn vader is geboren aan de Lower Side of Manhattan en mijn moeder in de Bronx. Oh, echt een New Yorker dus. Ja, Mag ik vragen hoe oud je bent? Dan kunnen we dat een beetje plaatsen. Ja, tuurlijk. Ik ben 50. 50, dus 72 geboren. 71. 71. 23 augustus. 21. 23 augustus, oké. Ja. So, ik was uh, geboren in Queens, maar eh, toen was ik uh, vier. En ben jij een typisch Amerikaan of kan je dat niet zeggen? Heb je die niet? Nee, wat is een typisch Amerikaan? dat, is, <laughs> dat is net als mensen vragen, zeg iets over Nederlanders. zeg ik, ja, je, kan niet typisch... Nou, je kan, er zijn typical dingetjes. Ja, ja, ja, ja. Maar eh, ben ik een typisch Amerikaan? Nou ja, eh, mijn jeugd was dus ik ja, Cub Scout, you <laughs> know, scouting voor een paar jaar. Scouts, I rode a BMX bike uh, around oh, town and played little yeah. honkbal. En we zijn okay. Eh, weekend, Ieder weekend gaan we naar de shopping, de mall. De mall natuurlijk, ja. En de video oh, arcade. Ja. typisch Amerikaans. Ja, ja. Maar wat, wat is dan je eerste muzikale herinnering die je, die je hebt? Allereerste dat ik, nou, allereerste was Devo. En Devo toen had de, grote hit met Whip It. Ja, dat bekende nummer. Ja. En there was, ik denk dat was ook voor de tijd van MTV, maar er was echt een video voor het. Dat zie je op kabel, cable TV of zo. Maar ik heb een heel grote zeg maar, memory over mijn moeder. Ze koopt voor mij de Devo cassette, Freedom of Choice. En I remember being in the auto, I sit Achterbach, in eh, mijn koptelefoon aan. En ik denk toen was ik eh, tien, elf misschien, ik weet het niet meer. Maar dat luisteren en de hele plaat vond ik echt geweldig en weird en quirky en zo. Maar had je dat zelf uitgezocht of had je dat gehoord op de radio? Of had je moeder dat voor je uitgezocht? Nee, mijn moeder zeker niet. Maar, eh, sorry man. Maar nee, ik heb het <laughs> ergens gehoord, gezien. En ja, als je uh, dat oude video met de rode hoeden op en met de whip. En dan de vrouw met de sigaret in haar mond en de whip kraken en de pak and <laughs> it was like, like wow, what is dit? The flowerpot flower man. Yeah, yeah, yeah. So yeah, Devo, that plot. then nou die zeker draaien dan. Yeah. Ietsje <laughs> later in my teenage years, my zus had a friend en hij was een grote, hij was sax player, saxophone player, en hij was een grote liefhebber van de band Oingo Boingo. Oingo Boingo. Met Danny Elfman. You know. En dat vond ik geweldig. Het is een beetje you know, heel raar muziek, maar echt een beetje you know, eigen, echt eigenwijs en raar en valt. En, en ik vond het echt gek. En dan eh, er komt de. En dan had ik ook heel slecht gekozen muziek. I mean, I think my allereerste concert was Brian Adams. You En naar de Monkeys Reunion Tour. Toen, when I became like 15, 16, was ik even zoekend of zo. En ik was op reis met mijn gezin en het andere gezin, de, de Slives. Michael was een goede vriend van mij nog steeds. Hij was twee jaar ouder dan ik. We waren in eh, Costa del Sol aan een, <coughs> aan een vakantie. Ja. En ik heb in een boekenwinkel gevonden, tweedehands uh, paperback. En ik vond, hey, dat ziet er heel raar uit. En heet Sid en Nancy. En er zit eh, een jongen met zwart spike hair en een leerjaars en een, eh, blonde meisje, Suna, aan de cover. Ja. wat is dit? Zo, so, ik heb het gekocht en aan de vlucht terug naar de BS heb ik echt doorgelezen. En ik dacht, what is this? What is a sex pistol of zo? En ik zei, Michael kijkt me aan en hij staat naast mij. Hij zegt, oh, vind je dat leuk? En ik zeg, ja, ik weet het niet. Wat, wat gaat het over? En hij zegt, ken je de sex pistols? Ik zei, nee. hij zegt, nou, eh, ik wel. Als we terug zijn in eh, New York... Eh, krijg je iets van mij. Oh, en hij had mij dan, je made een cassette tape. Op één kant was Nevermind the Bullocks. Yeah. Uh, andere kant was een band Doctor in the Medics. And they were a sort of glam, sort of new wave band out of England. And they have a heel tof cover from the song Spirit in the Sky. Hmm. Can you je that? Uh, yeah, ja, ik ken in that. yeah. yeah. And then dan... Sex Pistols, yeah, the Sex Pistols tape. and I have this great memory of... Uh, Xavier in the uh, backseat of my parents' car... met koptelefoons on luisteren. <laughs> And I was like, Bam. it begins with that marching, you know, the eh, holidays in the sun begint eh, de, plot. plaat. I thought, wow, dit is gek. En dan komen we op reis naar mijn, uh, in, in nichtjes, neef in, in New Jersey. Ja. En we komen eraan en mijn nichtje, was wat ouder dan ik, you know, en zij had haar eigen gezin en de kinderen, baby's, you know, en één baby had a, a teddy bear, heet Teddy Ruxpin. En Teddy Ruxpin was een soort van nieuw soort van bear waar je kan een cassette tape achterin doen. En oh. dan gaat hij de verhaal vertellen. Oh, Oké, okay. en die teddybear. En ik heb ben de cassette tape <laughs> oh, afgehaald en de sekspistool dus, ah, Nee, dat kan niet. <laughs> het was echt like een moment like, ja, dit, dit, dit, En toen begon echt alles voor mij, echt de world te open voor mij. Ja. Michael had eh, heel veel ervaring, or eh, kennis from uh, eh, Greenwich Village. and I we in the auto in and I knew naar the Greenwich Village and 8th Street. Tune was a time at heel veel uh, posterwinkels, t-shirtwinkels, platenzaken. Mm. En ik heb mijn, mijn, ouders, ik, zeg, ja, ik ga in de winkel staan. En mijn moeder zegt, ga je wat nieuwe kleding kopen? En ik zeg, ja, oké. En ze geef maar een creditcard. <laughs> en ik ja. kom terug met al die Sex Pistols t-shirts en alle dingetjes. En ze zeg, wat is dit? En begon ik, ja, toen dan krijg, pak ik een tandoze van mijn vader. Heel waar, ja. En uh, dingetjes in mijn haar doen en zo. Ja, het was dan... Dat was jouw punktijd. Dit was het begin van mijn nee. punktijd. Ja. ja. Maar jij had echt een hanenkamp. Oh, een beetje paars, ja. echt punk. Ik ben naar mijn eh, senior prom met mijn Hanekom. Oh, te gek. En, en een smoking. <laughs> en je vriendin, eh, was die ook een beetje op... Eh? Mm, nou, ik had een vriendin toen, met, ook met Hanekom, maar ze was niet maar we waren niet meer samen tijdens de prom. Maar het meisje dat ik heb naar de prom ja. gegaan met, zij was echt keurig en netjes. Ja. Het was heel dynamic, ja. Van de tijdperk waar ik ben opgegroeid muzikalen. Ja, zeker komt er uit een... I was a big fan of California punk. Meer zo dan New York. so bands so net als Kennedys de, Kennedys, Circle Jerks, eh, Angry Samoans. Uh, those were echt mijn lief, de Dickies, mijn liefheden. Eh, ik, was... Ik, Allemaal weg. Ja, het was net... de later leven kwam ik tegen Iggy en de Stooges en oh, Television. en, eh, Maar dat was voor jouw tijd eigenlijk. Eh, ja, je muzikale <laughs> awakening. Eh. Ja, een paar van mijn vrienden in de band waren into The Cure en Bauhaus. Maar dat spreekt me niet echt aan. Ehm, maar ja, de Dead Kennedys. En I remember the first time I bought a cassette from Give Me Convenience or Give Me Death. En I put that on my cassette player, over here, my Walkman. Achter in de auto. En ik dacht, dit gaat te snel. Oh. Er misschien iets verkeerd met die batterij. Het was zo snel. Ik wow. Ja. En dan heb ik... Ik ga naar uh, platenbeurzen. En dan kon, kon je toen vinden like VHS-cassetten van heel slecht opgenomen concerten van de Sex Pistols in oh, Texas. En van eh, eh, al die bootlegs. de yeah. in San Francisco. I mean, nu kan je alles. You op het internet. vinden. Wat was echt tof was dat period waar het uh, was echt een ontdekkingsreis. We gaan de stad in, we gaan Manhattan in, we gaan naar de village en we gaan ik was zo, ik was heel groot fan van de Sex Pistols. En ik koop alles dat ik kon vinden: Sex posters, t-shirts, buttons, uh, bootlegs. En ik had een groot poster van eh, de Great Rock and Roll Swindle. En ik had de plaat. En ik zag al die foto's. En iemand zegt, ja, het is een film. so, wat? Dit moet ik zien. <laughs> Zo, so, er zijn echt naar plek, naar plek, naar plek, naar plek om te vragen. Heb je dit? Die film, En, ja. was bijna, ik denk, nergens te vinden. Nu heb ik het op CD, DVD, of VHS, <laughs> alles. Ja. Ehm, ik werk bij, in Los Angeles bij Hotel de Chateau Marmont. En dat was waar eh, John Belushi het OD'd. Mm En ik ah. wil daar echt werken. En kom ik tegen all my legendary, eh, all the legends from music en pop culture en music, film. Die kom je eh, daar tegen, ja? En dan ineens was de Sex Pistols terug aan tour voor dit Filthy Lucre tour, zoiets. En ik heb kennis gemaakt met de vrouw dat was bezig met de Pierre. En ze was iedere dag in de lobby om cocktails te drinken, koffie te drinken. we gaan aan de praat en zo. En ik zeg, ja, oh wow, eh, such a great big fan. Eh, Vroeger ze, een oh, groot <laughs> fan van Sex Pistols. Ze ja, wil je hem ontmoeten? Hij zei, ja, graag. Ja. <laughs> toen was ik uh, eh, 24, zoiets. En ze zegt, oké, okay, ik ben er later, we gaan wat roomservice bestellen, ik vraag voor jou. Ik was in de roomservice dienst. So ze belt straks voor wat biertjes and coronas. Uh, sort of case of coronas. So, ja. plastic bak, in ice, all these coronas, up, sort of van heuvel Nard bungalow where they were uh, bezig. Yeah. En ik kom binnen en you know, John Lydon, Paul Cook, Steve Jones and Glenn Matlock. Oh, yeah. And then the first thing I heard was Paul Cook uh, over waarom high all these photos eigen naam op tegen. Ja, ja. Why do I have to do this? And why doesn't Johnny have to do this? And the, iemand roept, because you're not Johnny. <laughs> so there's Johnny Rotten sitting at the table. And I'm like, holy shit. I was a big Public Image Limited fan as well. I'd yeah. seen them at Radio City Music Hall years before that. They played Holidays in the Sun. Oh, and I went out my dock. I was like, holy shit, that's a Sex Pistol number. and there's Johnny Rotten. And ik zeg him, hem, goeiedag. Yeah. My name is Joshua, you know, room service. Will you beer cheer? And I said, yeah, give me a beer, whatever. So yeah. I opened the Corona form and gave it on. And I called, gluk, gluk, gluk, gluk, gluk, gluk, gluk. and I kijkt me aan en right in my gezicht. He goes, <laughs> yeah. Act what you would expect. and then my whole thing thought, wow, if I was 16, this yeah. would have been the coolest thing in the world. <laughs> trade cash to fund the completion of their high rise egos. There will be no more theaters of war, no more cinemas of celluloid pain, no more carbon copy shopping streets of fat ass consumers suffering from diminished muscle mass no more websites wiping clean our consciousness. No more playgrounds for political savagery. And no more selling us choice when we realize that there is not much to actually choose from. to bite their fingernails down to the cuticles. And without us, they will continue to be cannibals, but will have less meat to pick off the bone. bearers of helplessness and the givers of hopelessness will be confronted by a new found silence. One, where the only sound left to be heard Je ben een heel groot fan van de Sex Pistols. Maar de Dead Kennedys hebben veel meer uitgesproken teksten. Eh, veel meer een boodschap. Tuurlijk, ja. Iets wat ik bij jou ook later dan terugzie. Dat je een soort van boodschap probeert uit te dragen. Of in ieder geval jouw visie probeert eh, eh, te delen met, met mensen. Ja, informatie. Ja. You know, it was, en ook, I mean, ja, yeah, like... like the Circle Jerks and stuff they sung about over culture. Keith Morris, the songer from the Circle Jerks, song over yeah what life was like in, in Southern California tune, the Republican uh, Reagan era, you know. Um, uh, the ik like, oh, what what wat gebeurt hier? Waar zijn basic? What is Wat for het leven voor like? Yeah. And then, yeah, there was... I remember there was a, echt een tof programma op uh, cable televisie, op uh, eh, USA Network, eh, op de heet Night Flight. En dat was, de laat al deze rare video's laten zien en op allerlei verschillende alternative music. En op een avond zat ik daar met mijn moeder televisie te kijken en ik was, kwam tegen een documentary heet Another State of Mind. En dat was over de band Social Distortion en Youth Brigade. En hij gaat in, het, eh, in een eh, gele school, oude Amerikanen schoolbus een ritje maken, een tour in Canada en de VS. En dan komt eh, in Washington DC bij die um, Minor Threat House met uh, Ian McKay, who begon uh, bij Minor Threat, later met Fugazi. He was a good friend from Henry Rollins growing up. And it was sort of like this whole subculture ja. out there. Eh, en voor mij was echt een big education over. Ja, ik heb eh, best wel wat ja, middle class, normale middle class opgegroeid. En te zien wat aan. En eh, ga je zoeken beyond de, baseball fields en de shopping malls en de video arcades, which ik vind nog steeds leuk. Maar dit muziek, iets in de muziek sprak me aan. En ik was geen, nou, ja, ik ben nog steeds een middle class Jewish boy, maar de muziek sprak me aan. Er was iets in muziek. Ik denk, de, attitude, er was humor in het En een beetje de dikke middelvinger naar <laughs> eh, stoffige mensen. Frank Zappa? Weet je, en dat is eh, een heel goede vraag, Pim. Because Zappa, heel veel respect voor de man. Mhm, uitspokenheid, zeg maar. Ja, klopt, ja. Maar muziek, niet echt. Oké. Maar mhm. er zijn heel veel bands, zeg maar, influenced by Frank Zappa. Dat en ik vind gek. Ja. so voor mij gaat het eh, vaak om de, de influencer. Klopt, ja. de bands that were influenced by. Ja, en dat, is, eh, Zappa hoor je vaak in like, Mr. Bungle from eh, Mike Patton, uh, Faith No More um, dat soort gekke muziek. En eh, ik denk, en dan, ik, heb, ik ga af en toe terug naar Zappen. Ik denk, ik moet er wat vinden. Oké, ja. Maar het, qua, ga ik er aanzetten thuis? Nee. Nee? Nee. Ja, hij heeft te veel gemaakt. ja, te veel, en, hij heeft te veel. En te, veel en het is heel verschillend allemaal. Ja, dat ook. De gitaarplaten vind ik eh, over het algemeen heel goed. Maar als je, ik, ik, ben ook opgegroeid door de tijd dat ehm, Come to stickers on the albums. De oh, parental advisory <laughs> stickers Yeah, van yeah. de, ja, heet PMRC, the Parental Music Resource Center. And that was led by Tipper Gore. Tipper Gore is the is from Al Gore, Gore who is the vice-president oh, for for uh, Bill Clinton. Yeah. And that was echt van... De, I was like, yeah, what? Ik, ik, ben een groot liefhebber from freedom of choice, freedom of speech. Ja. En zeker als het gaat over kunst en muziek, zeg maar wat je wil. En het gaat om, ja, is muziek of kunst een invloed op wat mensen doen of mensen denken? Ja, ja. Zeker. Ja. Maar je hebt je eigen verantwoordelijkheid <laughs> om wat je gaat daar al mee doen. You know, punk rock charges people up. Je gaat naar een punk festival, mensen gaan slam dansen, dingetjes wordt kapot gemaakt. Ja, en maar je, gaat dat energy gaat kwijt. Ja. En, en dat vond ik toen, en ja, ik ga niet vaak in de pit nu, maar, en ik, <laughs> maar toen was ik, ja, ga je naar een concert en je ziet de mensen gaan echt ja, gek. Ja, dat is super leuk. University was een beetje... een beetje... I mellowed out a bit met de whole punk rock spullen. Maar dan... En dan ineens was grunge aan de buurt. Ja, ja, wat wil je? En, en dat vond ik ook... Ja, voor mijn tijd. En gaat ik ja, Nirvana, you know, luisteren. En Pearl Jam en Soundgarden en alle andere benches. Um, ook de Beastie Boys from toen met... Uh, yeah, I, I, remember where I was when I got licensed to ill. Uh, uh. yeah? yeah? It was, uh, like, it <laughs> was yeah, ik sure. was 15, 16 year old. Yeah. and it was the type perk from all the Sweet 16s. Yeah, yeah, you heard that in, over the American Sweet 16s. and there was a the Maisha Sharon Carp. En in plaats van een soort van bag uit te delen, het end van de feest met wat, whatever snoepjes of zo in, ja. zij geven iedereen een lijst. En je mag uitkiezen welke, ehm, was het cassette of CD toen? Ik weet het, dat weet ik niet meer. Nee, Maar een lijst. En je mag wat uitkiezen. En op de lijst was, ja, misschien iets van Madonna. <laughs> Bruce yeah. Hornsby in the range. Okay. <laughs> he was doing the, that's the way it is. Yeah. Waar ook Beast Boys, Licensed deal. Oh. Every, ieder uh, jongen at the feesten that uitgekozen. Fight yeah? for your right to party. That was, you know, uh, what three Jewish middle class boys from New York City and Long Island, you know, <laughs> being the most obnoxious people you could be. And that's who we were at that point. It spreekt ons Yeah, yeah. ja. En het was mooi. and dat ja, plaat... Jij kon je ermee identificeren ook. Zeker. Ja. Maar dat was... En, en in de loop van tijd is zo de Beastie Boys mature als mensen en muzikalen. Ja, ja. En dan gaan we... En dan heb ik ook, you know, meegedaan. De tweede plaat, Paul's Boutique, is echt one of my favorite platen van alle tijd. Is zo mooi aan elkaar gezet en zo... Beastie Boys, ja? Ja. Oh, en ook in eh, Check Your Head, License to Ill, you know. Maar daar speelde ook Rick Rubin natuurlijk een grote rol in. Eh, Uit het begin. ja. En maar dan ook door Public Enemy kom je, wel, via MTV. MTV is ook een groot Heel belangrijk geweest, ja. ja, heel veel beuk op MTV, maar er ook tussendoor wat echt gave numbers. En ja, oké, okay, heb je dan Aerosmith samen met Run DMC with The Walk This Way. Ja, mooi. Maar dan zie je, oh, Run DMC, wat is dit? dit is echt tof. En de Beast Boys vinden hem ook tof. Oké, ik ga Raising Hell kopen. En dan heb je Raising Hell en dan hoor je al die andere tracks. En je denkt, wauw, wat is dit voor een <laughs> leven? breakdancing was uh, om het... Om, You know, wij, wij zag breakdancing in, uh, op de straat New York City. En toen, we, ja, toen we 13, 14, een paar jaar vroeger maar dan op de bar mitzvahs, you know, als je bent, eh, become a Jewish man. Mm -hmm. En toen gaat allemaal proberen te breakdansen. Ja, nee, tuurlijk, kan niet. <laughs> Ja, natuurlijk kan niet. Maar iedereen in de <laughs> beste Saturday suit, you know, even <laughs> op de floor even draaien. En dan je moeder zegt, nee, niet doen. you know? Maar dan kom je, dan, de, de link, er is altijd een link met punk rock en hip-hop een rap. Ja, tuurlijk. En dan kom je de Public Enemy. En dan daar gaat dan ineens komt de band heet Rage Against Machine. Ja. Yeah. I remember exactly where I was when my friend Michael again komt. Ja. Yeah. Goeie vriend. Hij was eh, toen in uh, law school in Boulder, Colorado. En ik gaat hem eh, op bezoek. Ik denk toen woonde ik in Arizona was het. En hij zei, ken je Rage Against Machine? En ik zei, nooit van gehoord. and I set up the CD. And it was like, whoa, what <laughs> is this sound? Uh, it was, uh, in college was like a groot fan from the Red Hot Chili Peppers. Yeah. Ik had hem toen gezien op een Saturday morning. En dan ineens hoor ik, en hier de Red Hot Chili Peppers. Yeah. En dan komt die vier gasten aan. En de first song, was played the song me and, me, me and My Friends and they became me and my me and my me and my me and my friends, and, and then it was playback. So they just started thrashing themselves <laughs> yeah, around, course, smashing yeah. instruments, yeah, doing nothing pretending like they were playing. No. And I was like, what is this now? <laughs> you know, fun, again, that was sort of obnoxious kind of <laughs> music. But oh, with its funk and the bass and the movement and people dancing and laughing and so. And it was like, I was so grote fan. Everything up until Californication yeah. van Loke. Ik vind, ik To toeval up YouTube a new clip from them, and think, fuck off. Ga <laughs> nee. maar stoppen. Nee, ik, ik, ik weet het niet. Ik, eh, you know. To commercial of Nee, het is te saai. Te saai? Het is gewoon Er zit geen ontwikkeling meer in. Nee, en toen met, Blood Sugar Sex Magic... Wat een prachtig top album. Again, Rick Rubin. Maar iemand had gezegd tegen Anthony Kiedis... Jij kan zingen. Ja. Nee, jij kan niet zingen. Jij bent een white boy rapper. Just doe jouw shtick en het is goed. Maar ja, wat jij zegt, eh, Dick, is geen development. Of voor mij misschien ik weet het niet. Maar als ik zie jonge mensen dat zijn grote fans van Chili Peppers, ik zeg, oh, ja. ken je, eh, you know, uh, the Uplift, Uplift Mofo Party Plan album? Kan je Freaky Style? Kan je deze album? Nee, nee, nooit van gehoord. Mother's Milk? Nooit van gehoord. <laughs> Please go back. Go back. Trace it backwards. zelf eigenlijk een, dichter spoken word eh, eh, artiest. Ja. Maar die had je in de punktijd ook. Je had John Cooper Clark, je had nou, in de reggae Linton Kwesi Johnson, die eigenlijk ook een soort ja, dichtkunst uh, bedreven op muziek. luister je daar ook naar? Of, heb, je, heb, je daar überhaupt naar geluisterd? Mm, nu wel Linton Kwesi Johnson wel. John Cooper Clark. heb ik geprobeerd, maar pak me niet, voor een of andere reden. Het is heel Engels, maar... Ja, ik... It, Charles Bukowski was the first poet that really sprak me on. Ik heb, en dat via uh, Chili Pepper song. In uh, Blood Sugar Sex Magic. I think it's Sir Psycho Sexy of weet niet welke Anthony Kiedis raps like... I sit on my I sit on my porch because I forgot my house key. I pick up a book and I read Bukowski. En I was like, oh, what is that? En mm-hmm. And then toen was ik op reis en was ik in City Lights Bookstar eh, van Lawrence Ferengetti at the Beat Generation. Dat is de, echt de hub van de beats mm-hmm. in the North Beach in San Francisco. En ik zag een boek bij Bukowski. En ik dacht, oh ja, yeah, dat is Bukowski. Toen heb ik het niet gekocht. Maar was ik terug in Albany, New York, bij mijn university. En ik ga naar een tweedehands boekwinkel, Nelson's Books. En daar hebben we eh, oude, oude meneer John Nelson achter de balie daar. En... Eh, I had all I Bukowski's and all this from Black Sparrow, which was the publisher from John mm-hmm. Martin from Bukowski. I am begonnen met hem te praten en ik heb een boek uh, Last Night of the Earth Poems. and in één uur And then En dan volgende dag terug naar hem go, "Have you meer from that?" And it was act like, for een for the andere that was the first poet who I was able to get into. And... Um, niet Kerouac, you know, niet de beat per se. Ik hou meer van Ginsberg dan Kerouac, maar. En niet per se Burroughs. Ik vind de, de, de lifestyle van deze mensen indrukwekkend. Maar niet per se, de, de, de tekst spreekt me niet persoonlijk aan. Ja, ja, ja. Maar via Bukowski, hij schrijft en gedichten over andere schrijvers. of yeah. other kunstenaars and yeah. how they went crazy or how they died. And so Federico Garcia Lorca, Henry Miller, Hemingway, uh, Arthur Rimbaud, uh, yeah, Verlaine, you know, the French Romantics. And that was my, I got more education from Bukowski than from my <laughs> professors in university. So I would go to them and say, have you heard from Charles Bukowski? No, nooit from gehoord. <laughs> okay. And then... Uh, En dan met die ontdekking van Bukowski of zo en wat pers personal upheaval in my life in university, waar ik heb helemaal, ik vond toen op een moment dat fraternity lifestyle echt niet meer leuk. Het was echt te veel drank, drugs, bad choices with en dingetjes en, en en stuff. Dat eh, sort of retreated into my own world. En dan mm. begon this dus ontdekkingsreis naar literature. and Eastern mm. philosophy and the that the Dostoevsky and you know uh, all that sort of Schopenhauer and the it was yeah. a long yeah. ride for me. It sort of a lot of it's yeah not to sound dramatic, but it saved my life. it yeah. was acting in deep depressive coma gekomen in university time, waar what I net zeg over sort mm -hmm. stomme dingetjes. Yeah. And reading really saved me. I am 100% a person who admits to kind of putting on another man, walking in another man's shoes to mm-hmm. garner that experience. Kind of wear your experiences on your sleeves, ingest it, flush it out with the day that there will come a period where you will, yeah, another cliche, find your eigen stem, find your own yeah, voice, yeah, yeah. kind of live through it, kind of garner that life experience. <coughs> it kind of nodig. Je neemt iemand als voorbeeld en dan ga je je eigen... Ja. Put on that long black eh, jacket and go to the bars and hang out with the wrong people. Well, not per se wrong people, maar <laughs> mensen dat... Ander soort mensen, I was a clean-cut middle-class Jewish boy who had, you know, uh, whose mommy and daddy still had to pay the rent. And I was hanging out with mensen that had het wel ex leven. Je moet eerst je rugzak vullen met allemaal kennis, ervaring, belevenissen... om zelf ook een, een keuze te worden en iemand te zijn. Kunnen ja, ja, ja, ja, hebben 100%. En eh, zou je in Amerika er niet veel meer verschillende eh, rolmodellen voor je zien of zo? Of? ik ben heel benieuwd naar je overstap naar Nederland. Nou, de role models toen in Amerika, ja, dat is Hollywood en celebrity en... Ja, maar ook al die eh, punkbands, al die bands en zo. maar daar moet je op zoek naartoe. That's, not, that's not giving you on a silver platter. I mean, MTV had ook 120 minutes. Eh, de zondagavond eh, alternative twee mhm, uurtjes. Maar voor dat, ja, was dus voor dat, om 11 uur speelde Young Ones twee episodes, Rick Mayall. Oh ja, you know, En dat was like wow, what is this? <laughs> en dan kijk je naar de jongens en ineens komt Motorhead en Damned in. En dan praten in een taal en je denkt, je, je, pakt al de references niet. Nee. Je denkt, <laughs> gaat dit over? maar het is <laughs> echt zo so funny en tof. En het, ja, maar dat is echt Engels. ja, ik, ben niet per se een huge Monty Python fan. Ik vind het grappig. Mhm. Maar ik ben een very big stand-up comedy fan. And stand-up comedy when we talk about poetry if we do talk about poetry my forebell the my biggest heroes are more stand-up comedians than secular poets okay you know it's het gaat ook om taalgebruik and how you phrase things and and throw down a punchline you know in vaak in mijn oh. gedichten our drummer Lars in the band hij zegt je hebt altijd een punchline in your in your in your poetry. yeah, yeah, yeah. dus altijd dat laatste zinnetje probeer ik alles hmm. te wrap it up, zeg maar. maar stand-up comedian is toch heel wat anders? Die gaat meer om de humor om, eh, ja, en niet op de punchlines of zo? Of is nou, well, punchline is de humor. Punchline is de humor. That is the punchline is the soort voor the wrapping up the joke. The joke has a build-up en dan gooit je de punchline. en that dat is het moment waar je eraan gaat. En dat zie je als een gedicht wel, ja. nou, ik heb ook stand-up comedian, oh, eh, ik stand-up comedy uitgeprobeerd een paar jaar geleden. Mhm. Maar ik vond er helemaal niks. Ik vond het publiek niks. Ik vond hoe je moet ervoor bereiden niks. <laughs> Ik lees poetry op papier. Oké. En tussenin kan ik wat misschien probeer even grappig te zijn. of, Waar er zit wat grappen, eh, wat grappigs in een gedicht. Ja. Oh. know, um, or cynicism of sarcasm zeker. is zit veel mhm. sarcasm in wat ik schrijf. Zodat ik heb eh, voor mij, mijzelf een manier gevonden om net allemaal samen te brengen. Soms uh, vroeger okay. noem ik mezelf as a stand-up poet. Hey, kids! It doesn't matter what you are. Punks, skins, rastas, mords, rockers, Keith Tigran even. Everybody everywhere, stop snogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Because we're riding on the last freedom moped out of nowhere. And we haven't even told our parents what time we're coming home. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard.